Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Groenland moet onderdeel van Amerika worden om te voorkomen dat het in handen valt van China of Rusland. Dat zei president Trump op een persconferentie in het Witte Huis. We gaan iets met Groenland doen, of ze het nou willen of niet, zei Trump. Al voor het begin van zijn tweede termijn zei Trump dat de VS het dunbevolkte eiland moest inlijven. De afgelopen weken noemt hij het steeds vaker. Trump zegt dat er rond Groenland veel Chinese en Russische oorlogsschepen zijn... maar voor die claim is er geen bewijs. Groenland hoort als onafhankelijk land bij het Deense Koninkrijk. Vanwege code oranje blijven in Groningen de Eemshavenweg N46 en de N33 tussen Zuidbroek en Delfzijl voorlopig dicht. Als het licht wordt, wordt besloten of de wegen weer open kunnen. Verder rijden er door code oranje tot in de ochtend geen bussen van q in Groningen en Friesland. De gebedsgenezer Tom de Wal zegt in een video op Instagram dat de politie hem heeft vrijgelaten na zijn arrestatie van afgelopen avond. Hij werd opgepakt in Tilburg omdat hij op straat een gebedsdienst hield. Even daarvoor zette de politie hem een kerk uit omdat de burgemeester de gebedsgenezingen had verboden. De Wal zegt in zijn reactie dat zijn optreden wel juridische gevolgen heeft en dat hij nog boetes verwacht. De gebedsgenezer is omstreden. Hij zegt dat hij mensen tijdens zijn diensten kan genezen van ziektes als kanker en MS. De Nederlandse schaker Eline Roepers is Europees kampioen blitzschaken geworden. De 19-jarige Roepers versloeg in Monaco in de laatste speelronde de Georgische Bella Chotenashvili. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vrouw een Europese titel in het snelschaken verovert. Dan het weer. Af en toe sneeuw. Het vriest licht en het kan heel glad zijn bij min 1 tot min 6 graden. In Friesland, Groningen en op de Wadden geldt code oranje tot 9 uur vanochtend. In de rest van het land geldt code geel. In de ochtend in het zuiden nog sneeuw. Vanuit het noorden wordt het droog en het blijft licht vriezen vandaag.